Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Techbedrijven moeten meer doen om apps als Instagram, TikTok en Facebook minder verslavend te maken. GroenLinks heeft daar een Europees plan voor ingediend. Ze willen dat filmpjes niet meer automatisch worden gestart om hersenloos scrollen te voorkomen. En notificaties moeten worden verboden, zeggen ze. En dat is geen gek idee, zeggen deze jongeren. Nou, we hebben het heel lang gehad over zelfdiscipline. Hè? Leg die telefoon gewoon weg, zet hem gewoon uit. Maar ja, deze apps zijn echt ontworpen om op onze meest gevoelige verslavingselementen om daarop in te spelen. Maar het is nog geen gelopen race, want het Europees Parlement en alle 27 lidstaten moeten er eerst mee instemmen. De Europese Unie maakt de komende dagen 127 miljoen euro over aan Tunesië. Het is onderdeel van de Tunesië-deal waarin is afgesproken dat in ruil voor dat geld grenzen beter worden bewaakt en de mensensmokkel wordt aangepakt. Met het Europese geld moeten onder meer schepen van de marine en de kustwacht worden opgeknapt. In Alfa aan de Rijn is een pistool gevonden in een sloot bij de McDonald's daar. Iemand zag dat drie mensen het wapen in die sloot gooiden en belde de politie. Vlak daarna werden drie mensen opgepakt. Duikers van de politie hebben het wapen weer boven water gehaald. Een slechte start voor de Oranje Vrouwen in de Nations League. Ze verloren in Leuven met 2-1 van België. Nederland begon de wedstrijd wel goed, maar raakte in de tweede helft steeds verder op achterstand. Dinsdag speelt Oranje weer, dan tegen Engeland. En het is wel een beetje uit de mode geraakt, maar in Brabant blazen het nieuw leven in liften. In het zuidoosten van die provincie zijn speciale liftpalen neergezet waar je kan staan, je duimpje omhoog kan steken en kunt wachten dat iemand je oppikt. Een verslaggever van Omroep Brabant probeert het alvast. Nee, zwaait vriendelijk, stop niet. Misschien lach ik wel niet vriendelijk genoeg. Ja, oh, daar gaat iemand stoppen. U zag mij staan, wat dacht u? Waarom ook niet? Je neemt me nou wel mee, maar is niet eng? Want ik kan ook slechte bedoelingen hebben. Ik kan je vermoorden. Of jij kan mij willen vermoorden. Ja, <laughs> dat zou ook kunnen. Ik kan je ook wel meenemen en eh, overal mee naartoe nemen, toch? Dus eh, waarom ook niet? Ja, toch een beetje op goed vertrouwen dus. Met die liftplekken hoopt Brabant dat mensen minder vaak hun eigen auto gaan pakken. Dan nog het weer. Er trekken wat buitjes over. Op sommige plekken ook met onweer. Morgen een wisselvallig dagje met van alles wat en een graad of 18.